Vijf uur. Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De pijn zal nog lang blijven. Iedere Nederlander kende direct of indirect iemand in het vliegtuig... dat werd neergehaald boven Oost-Oekraïne. Dat zei premier Rutte in een toespraak in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Volgens de premier kunnen de nationale belangen niet meer los worden gezien van conflicten elders in de wereld. En hij herhaalde dat Nederland niet zal rusten voordat de verantwoordelijken voor de ramp met vlucht MH17 zijn berecht. De hoofdcommissaris van politie in de voorstad Ferguson heeft in een videoboodschap zijn excuses aangeboden aan de familie van de doodgeschoten Michael Brown. Hij zei dat het lichaam van de jongen te lang op straat is blijven liggen nadat hij was doodgeschoten door een politieagent. En ook zei hij dat hij de volledige verantwoordelijkheid neemt voor eventuele fouten die gemaakt zijn. De dood van de ongewapende zwarte Brown leidde in augustus tot ernstige rellen in de voorstad van St. Louis. Burgemeester Van Zanen van Utrecht en de Utrechtse gemeenteraad zijn boos over de uitzetting van een Somalische man uit het asielzoekerscentrum in de gemeente. De uitgeprocedeerde Somaliër werd woensdagochtend door de vreemdelingenpolitie uit het centrum gehaald na een zogenoemde aanwijzing van staatssecretaris Teven. Dat gebeurde buiten medeweten van de burgemeester omdat de gemeente niet wilde meewerken aan de uitzetting. Van Zanen gaat de zaak met andere burgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bespreken. Op de metrostations en in de straten van New York wordt extra gepatrouilleerd... na berichten dat Islamitische Staat aanslagen beraamt op de metro. Volgens de New Yorkse burgemeester de Blasio is er geen sprake van een specifieke gerichte dreiging. De Iraakse premier Abadi waarschuwde eerder dat gearresteerde IS-strijders plannen zouden hebben opgebiecht... voor aanslagen op de metro van New York en Parijs. Het weer vanochtend schijnt in het zuidoosten en het zuidoosten eerst nog even de zon. Vanuit het westen raakt het bewolkt en dan kan er wat regen of motregen vallen. Het wordt 17 tot 19 graden. In het weekend geregeld zon en iets warmer.